Twee uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In Nigeria bestaat onduidelijkheid over het lot van de ruim 100 meisjes die deze week werden ontvoerd. Volgens het leger is het merendeel teruggevonden. Maar de ouders en de school weten van niets. De meisjes werden maandag meegenomen, vermoedelijk door leden van de terreurbeweging Boko Haram. President Poetin zegt dat hij een diplomatieke oplossing wil voor de crisis in Oekraïne. In zijn jaarlijkse tv-optreden, waarin hij vragen van de bevolking beantwoordde, zei Poetin dat de Oekraïense regering om de tafel moet gaan zitten met de Russisch sprekenden in het land. De president noemde de vier partijen-top van vandaag in Genève zeer belangrijk. Het ministerie van Onderwijs heeft een website gelanceerd tegen pesten op internet. De site heet digitaalpesten.nl en is bedoeld voor kinderen, leraren en ouders. Doel is om het onderwerp bespreekbaar te maken en op te lossen. Het Boekenweekgeschenk van volgend jaar wordt geschreven door de Vlaming Dimitri Verhulst. Hij is in Nederland vooral bekend van de verhalenbundel De Helaasheid de Dingen. Het boek werd onder meer genomineerd voor de ACO Literatuurprijs en is in 2008 verfilmd. Dimitri Verhulst is de vijfde Vlaamse auteur die het Boekenweekgeschenk schrijft. Jan Wouters vertrekt na de seizoen als trainer van FC Utrecht. Volgens de club is dat in goed overleg besloten. Wouters heeft laten weten dat hij toe is aan een nieuwe fase in zijn carrière. Hij werd 2,5 jaar geleden trainer van FC Utrecht als opvolger van Erwin Koeman. Hij was toen al een tijdje assistent. De club staat 11e in de eredivisie. Toen besluit het weer. Eerst zonnig, later meer bewolking en dan tegen de avond vanuit het noordwesten regen.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 Vandaag weer een heerlijke eh, diversiteit in het eerste uur en het tweede uur. En we beginnen meteen maar zometeen met eh, Madonna en daarna Earth and Fire. Nog heel veel plezier vandaag. Mijn naam is Bart van der Meer. Eh, Earth and Fire uit 1972 met hun hit Memories. Gezongen door Journey natuurlijk. En we begonnen met Madonna uit 1985 met een nummer uit de eh, film Desperately Seeking Susan Into the Groove. Heerlijk om naar te luisteren. Eh, het jaar 1959 is het laatste jaar van de 50s. En als je het laatste jaar hebt van de 50s... dan is er altijd wel ergens een lijstje met laatste van dat jaar. Of van dat decennium. Zo is de allerlaatste nummer 1 hit ook bekend uit dat decennium. Natuurlijk is dat bekend. En het is een nummer van Frankie Avalon en het heet Why. I'll never let you go. Why? Because I love so. Why? Because you love me. No broken hearts for us, cause we love each other. And with our faith and trust, there could be no other. Why? Cause I love you. Why? love me, I think you're awfully sweet. Why? Because I love you. You say I'm your special treat. Why? Because you love me. We found the perfect love. Yes, a love that's yours and mine. love me. We found the perfect love, yes, a love that's yours and Frankie Evelyn met eh, de laatste nummer 1 hit van de 50s, Why. En hij was ook eh, vertegenwoordiger van de zogenaamde Colgate-generatie. Eh, Want alle Frankies en alle Bobbies en Rickies... die hadden allemaal een stralend witte glimlach op de foto. En dat moest natuurlijk van de managers. Zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden, 17 april 1964. En we hebben deze keer gelukkig weer meer dan één nieuwe binnenkomer. We hebben er wel vier. En allemaal artiesten, allemaal groepen die hun eh, sporen wel degelijk hebben verdiend. Nieuw op 39, in 1964 op 17 april, The Animals met Baby, Let Me Take You Home. us in this world alone. You smiled at me, baby, and I, I could see my life planned out ahead. You took my hand and it felt so good, and this is what you said. Baby, won't you be my? The Animals, nummer 39, nieuw op 17 april 1964 met Baby Let Me Take You Home. De volgende groep die had er al eh, vier hits op zitten. En de eerste drie waren allemaal nummer 1 hits. How Do You Do It, I Like It and You'll Never Walk Alone. Daarna kwam I'm The One en die haalde de tweede plaats.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 Don't Let the Sun Catch You Crying. En alle leden van de groep die hebben eraan meegeschreven. En toen dachten ze bij Man for Man, dat kunnen wij ook. Dus ook daar heeft de hele groep het nummer geschreven wat we nu gaan draaien. En dat kwam nieuw binnen op nummer 29. De eerste hit van Manfred Mann dat was een eh, aftelling, eh, een countdown 5, 4, 3, 2, 1. En toen dachten ze, voor de tweede maken we het toch iets moeilijker. En dat werd Hubble Bubble Toil and Trouble. Toil and Trouble, nieuw op nummer 29 op 17 april 1964. En dat waren Manfred Mann. De andere, de laatste nieuwe binnenkomer, de hoogste nieuwe binnenkomer, nieuw op 20, is wat rustiger. Dus ga er maar even rustig bij zitten luisteren naar Don't Throw Your Love Away van The Searchers. was dus de hoogste nieuwe op nummer 20. Don't Throw Your Love Away van The Searchers. En het nummer Don't Throw Your Love Away was een jaar eerder uitgebracht door de Orleans... met als A-kant Bon Joie en het B-kantje was dus Don't Throw Your Love Away. De Searchers hebben daar wat eh, meer en beter mee gedaan. Die eindigde op nummer 1 in Engeland. Allemaal trekken een lekkere, pittige instrumentale. Komt-ie. stevige instrumentale van de Shadows Shindig uit 1963. Dan gaan we nu een nummer 1 hit van Elvis draaien. En dan denk je meestal wel aan Jailhouse Rock of heel veel andere nummer 1 hits. Maar deze, daar denk je toch niet zo gauw aan. En toch was het in 1957 een nummer 1 hit. Too Much. some love. Uit 1957 dus, L The Bell and Too Much. Dan zijn we nu toe aan de tip van Willem. En eh, zet eerst maar even het volume op 10. Of als hij hoger kan, mag hij best hoger. Want als je dat tijdens de plaat gaat doen, dan is hij al bijna afgelopen. Hij duurt 1 minuut en 57 seconden. En eh, vandaag heeft eh, Willem er wat eh, sambal bij gedaan. Hier is Dave Edmonds en Here Comes the Weekend. again. luister ik toch al zo'n 60 eh, jaar naar muziek. En ik ben in al die jaren ben ik maar twee keer op het verkeerde been gezet. De eerste keer was bij eh, Too Late for Goodbyes van Julian Lennon. Toen dacht ik werkelijk eh, dat het de reïncarnatie van John was. En ook bij deze plaat, Purple Rain... dacht ik in het begin bij de gitaarklonken van Jimi Hendrix is weer opgestaan. Maar nee, het was Prince uit 1984. Een geweldig nummer. We gaan even het park in met eh, Chicago van de LP Chicago 5 uit 72. Saturday in the Park. Saturday in the Park, Chicago van LP Chicago 5. We gaan het eh, nu hebben over Oz. Niet The Wizard of Oz, maar The World of Oz. En dat is een Engelse groep. Die hebben drie singles gemaakt in eh, een jaar tijd. En hun eh, hits waren niet in Engeland. In hun eigen land hebben ze geen één hit gehad, maar in Nederland wel. De eerste was The Muffin Man. En de tweede uit 1968, King Creases. Increases. En de tweede hit dus voor the World of Oz. En de laatste Willow's Harp, die mocht er alleen maar een beetje aan ruiken. Alleen maar in Nederland ook. Dan gaan we naar de eh, Browns uit 1959. En eh, het nummer wat we kennen als Les Trois Cloches. Maar hier heet het de Three Bells. There's a village hidden deep in the valley. Among the pine trees half forlorn. And there on a sunny morning, little Jimmy Brown was born. Boom, boom, boom, boom. All the chapel bells were ringing in the little valley town. And the song that they were singing was for baby Jimmy Brown. Then the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, bless this hour of meditation, guide him with eternal love. There's a village hidden deep in the valley, beneath the mountains high above, and there Twenty years thereafter, Jimmy was to meet his love. Boom, boom, boom, boom. All the chapel bells were ringing. Twas a great day in his life. Cause the songs that they were singing was for Jimmy and his wife. Then the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation. Bless, O Lord, this celebration. May their lives be filled with love. From the village, hidden deep in the valley, one rainy morning, dark and gray, a soul winged its way to heaven. Jimmy Brown had passed away. Boom, boom, boom, boom. Just a lonely bell was ringing in the little valley town. Twas farewell that it was singing to our good old Jimmy Brown. Jimmy Brown. And the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, may his soul find the salvation of thy great eternal love. Zo allemaal even de tissues gebruiken en eh, als dat klaar is, dan gaan we door naar de volgende plaat. En dat is er een van een groep, dat was een afscheiding van de T-set. En daarom heette de groep ook After Tea. En daar zijn eh, heel veel bekende muzikanten lid van geweest. Hans van Eyck, Paul Eduard en Ilja Gort... En Ilja kennen we tegenwoordig meer van de wijnen. En gelukkig maar, het smaakt prima. En Hans van Eyck en Ray Fenwick, die ook lid is geweest... die schreven het volgende nummer. En dat is We Will Be There After Tea. ZFM. apart sooner or later. And now my crying days are through. No longer shed a tear for you. keren weer even terug naar het jaar 1964 en wel naar de Hollies, geschreven door Ransford.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 laatste minuut is aangebroken. En die vullen we even op eh, tot het nieuws en eh, de berichten... met de instrumentale van Electric Indian, Kimo Sabe. Zometeen na het nieuws en de berichten zijn wij er weer voor het tweede uur van Matchbox.